Vaak wonen vluchtelingen maanden in die opvang onder slechte omstandigheden. Hoe het is om met je twee kinderen in een één kamer te wonen eh, zonder plafond en naast je woont er weer iemand anders. Nooit alleen te kunnen zijn, je bang te zijn, eh, niet geïnformeerd zijn. Je kinderen gaan niet naar school. We hebben geen idee hoe dat is. Ook het COA zegt dat de opvang niet goed is. Morgen dan praat de Tweede Kamer erover. De Oekraïense president Zelensky heeft gisteren het front bezocht. Hij zou daar met zijn troepen hebben gepraat. De president zegt dat het Oekraïense leger gisteren vooruitgang heeft geboekt... maar het is niet te controleren of dat klopt. En steeds meer werknemers krijgen van de baas een groen geldpotje... dat ze alleen mogen uitgeven aan duurzame dingen... zoals een vega lunch of een extra vakantiedag... zodat ze met de trein op vakantie kunnen. Deze mensen gebruiken het geld om hun huis duurzamer te maken. We hebben een huis uit 1963. Eh, Qua ramen hadden we nog een stap te zetten. Ik heb het geld uitgegeven aan een nieuwe warmte-terugwininstallatie. Die zijn heel duur, die kosten meer dan 3000 euro. Dus mijn hele budget is daar eh, aan opgegaan. En het is niet echt fijn aan je werkdag beginnen in de horeca. Dronken, slapende mensen en een puinzooi op je terras vinden. In Rotterdam voelen jonge horecamedewerkers zich geregeld onveilig op hun werk in het centrum. Tegen RTV Rijnmond zeggen ze dat, al, dat het al begint bij het openen van de zaak ochtends. Je vindt echt alles. Heel veel eh, lege flessen met alcohol. Je vindt naalden eh, van het spuiten van de drugs. Er wordt soms geplast op het terras. Tot ze zelfs naar binnen komen en las, uh, eh, klanten vallen. Ja, dat zijn vooral mensen die gewoon heel erg verdronken zijn en nou ja, aanzienlijk aan de drugs zitten en dan omgagen. als mijn gasten dan nee zeggen, dan blijven ze doorgaan, gaan ze niet weg. De overlast zou zijn verplaatst sinds er in andere wijken strenger wordt gecontroleerd op drugsgebruik en tippelen. De politie zegt eraan te werken. En het weer nog in het noordoosten nog wat buitjes. Verder best wat zon. Later dan zijn er wel meer wolken met ook kans op regen. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad.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 die nog niet zijn vrijgegeven. De Russische president Poetin heeft de piloten geëerd... die zijn omgekomen bij de muiterij van afgelopen weekend. Om hoeveel piloten of vliegtuigen het gaat is niet bekendgemaakt. Volgens sommige bronnen zijn het 13 Russische piloten. Tientallen webshops misleiden consumenten met aftelklokken voor aanbiedingen. Daarmee wekken ze de schijn dat een aanbieding vervalt zodra de tijd om is... maar dat is niet zo, waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Het weer bewolkt met soms wat zon.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 Step to your girl, let me know it's the world. Straight from the gutter, but I shine like a pearl. Uttering, stuttering, all through the night. Didn't know this love could be so tight. Leave me alone. Leave me alone.